Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Loverboys zetten hun slachtoffers steeds sneller aan het werk. Het oude beeld van een jongen die maandenlang een meisje probeert in te palmen... met cadeautjes en lieve berichtjes... maar pas daarna seksueel te laten misbruiken voor geld... klopt al lang niet meer. Slachtoffers worden nu online afgeperst... en het misbruik begint vaak al binnen een week. De daders zijn gemiddeld een jaar of 26, zegt deze onderzoeker. Laag opgeleid, eh, schulden. Eh, veel van hen hebben ook een eh, verwaarloosde opvoeding gehad of trauma's in de vroege jeugd. en ze hebben al regelmatig al heel wat op, op hun kerfstok. Volgens onderzoekers moeten gemeentes en zorginstellingen meer doen om kwetsbare jongeren te beschermen. De helft van de jongeren tussen de 12 en 14 vindt leven in een democratisch land niet belangrijk. Trouw schrijft erover. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de drie ondervraagden niet eens weet dat Nederland een democratie is. Maar je als inwoner dus zelf mag kiezen wie het land bestuurt. Het Amerikaanse RIVM maakt zich zorgen over een vierde coronagolf. Het heeft te maken met de nieuwe extra besmettelijke varianten van het virus. These variants are a very real threat to our people and our progress. In de VS zijn veel staten weer aan het versoepelen. Het Gezondheidsinstituut vindt dat geen goed idee. Not when we are so close. Horecaondernemers zetten de tafels en stoelen vandaag buiten. Ze gooien de terrassen open, ook al mag het niet. Als je het van jezelf niet laat horen, dan ben je zo meteen nog eh, een half jaar dicht. Ja, die tijd is gewoon voorbij. Ondertussen staat de telefoon bij de kappers roodgloeiend. Vanaf morgen kan de coronakoep eraf. Deze kapper in Rotterdam gaat morgenochtend kwart over zes open. Voor mensen die inmiddels de eerste grijze haartjes zien doorkomen... Is het ook een keuzemoment, zegt hij. Hoor ik je nou zeggen dat je misschien toch nog die grijze haartjes laat staan? Want dat is natuurlijk nu ook een hele mooie tijd om te kunnen starten ermee. En dan kan je ook zomaar van als je half-half al bent... Hmm. kan je dus nu ook een keuze gaan maken. En grijze haren zijn heel mooi, hoor. Het weer in het midden en zuiden breekt de zon snel door. Later ook in het noorden. Het wordt vandaag 9 tot plaatselijk 16 graden.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 Smooth mind, floating like a butterfly. No set float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, What's that? flip, fantasia. Bop. funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop in your dome, it's his own and bop. From confusion, a fly illusion. Keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat.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 Won't you give me that step by step? I veces es dolce, a veces es vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Si, si fuera la U veces dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Butón ya no compra Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues está puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motos a ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré.